De gemeente Rotterdam verwacht er 60.000 bezoekers. Ook in Amsterdam gaat de show vooralsnog door... In een paar andere plaatsen zijn vuurwerkshows geschrapt vanwege het onstuimige weer... zoals in Tilburg, Hilversum en Hoek van Holland. In Tilburg wordt de show morgen ingehaald. De politie heeft op meerdere plekken in het land vuurwerk in beslag genomen. Zo vonden agenten een huis in Den Haag 69 cobra's en meer dan 400 nitraten. In een woning in Eerbeek in Gelderland lag 570 kilo vuurwerk. In dat huis werd ook gerookt. En in Drachten vonden agenten in een woning ook ruim 500 kilo vuurwerk... waarvan een groot deel alleen door professionals mag worden afgestoken. De koningin van Denemarken, Margrethe, doet binnenkort afstand van de troon. Haar abdicatie is op 14 januari. Dat heeft de 83-jarige vorstin vanavond aangekondigd in haar eindejaarstoespraak. Margrethe heeft 52 jaar op de troon gezeten. Ze werd in februari geopereerd aan haar rug en zegt dat ze toen begon na te denken over de toekomst. Ze wordt opgevolgd door haar oudste zoon. De Deense koningin was na de dood van koningin Elizabeth de langstzittende vorst van Europa. In Oldenhoven in Groningen heeft een auto drie voetgangers aangereden. Een van hen is overleden. De twee anderen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. Het weer. Tijdens de jaarwisseling trekken er buien over het land. Het waait stevig, mogelijk met ook windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien.